Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Na bijna zes jaar komt er vandaag een uitspraak in het Marengo-proces. 16 mensen staan terecht en hoofdverdachte is Ridouan Taghi. Ze worden verdacht van zes moorden en vier pogingen tot moord. Tegen zes van de verdachten is levenslang geëist. Met deze rechtszaak wordt het drugsprobleem niet opgelost. Integendeel, vertelt deze hoogleraar. Je hebt een aantal liquidaties opgelost. Maar die angel daaronder, die drugseconomie, die gaat gewoon door. Een, een ijdele hoop zou zijn dat je denkt dat de onderwereld hiervan wakker ligt. Er is zoveel nieuwe aanwas en de macht van het geld en die handel die zoveel macht en geld oplevert. Ook tijdens de behandeling van het Marengo-proces zijn mensen vermoord. De broer en advocaat van de kroongetuigen in de zaak en Peter R. de Vries. Dat zijn allemaal aparte rechtszaken. Als het meezit is er binnen een week een akkoord tussen Israël en Hamas. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd. My, my national security advisor me that we're close. We're close. not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Onderhandelaars praten al lange tijd over een wapenstilstand of gevechtspauze. Die zou een paar weken moeten duren. In die tijd kan er noodhulp Gaza in en Israël en Hamas zouden gevangenen en gijzelaars kunnen ruilen. Rijen in Tilburg en Breda bij coffeeshops. Daar wordt sinds begin dit jaar de verkoop van staatswiet getest. Er is alleen veel te weinig van, zegt koffieshop-eigenaar in de krant Trouw. En als het op is, kan hij heel makkelijk een leverancier van de illegale handel bellen... terwijl de wiet van de staat maximaal twee keer per dag kan worden aangevuld... en hij er ook niet te veel voorraad van mag hebben. De proef duurt vier jaar. En er rijden toch minder treinen tussen Breda, Rotterdam en Amsterdam. Daar ligt de hoge snelheidslijn, maar er gaan sinds gisteren maar vier treinen per uur overheen. In plaats van vijf. De minister van Infrastructuur zei een maand geleden nog dat het niet zou gebeuren. Maar volgens de NS is het nu toch nodig... omdat er op andere plekken anders te weinig treinen zijn. Dat komt dan weer doordat we langer op nieuwe treinen moeten wachten. Het weer nog best een prima dagje vandaag. Droog en bijna overal veel zon. Alleen in het binnenland is het vanochtend nog grijs. Later breekt het daar ook vaker open. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. In de hele regio staat zo'n 100 kilometer file. Wat opvalt is het wegdek op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Badhoevedorp is dat in zeer slechte toestand. Daarom is de rechterreis ook dicht. Vertraging ongeveer 20 minuten vanaf Hoofddorp. Hetzelfde verhaal op de A9 vanuit Alkmaar voor knooppunt Badhoevedorp.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 Het is slecht gesteld met de reken- en wiskundevaardigheid van veel Nederlandse middelbare scholieren en de onderbouw. Blijkt uit een rapport van de onderwijsinspectie die voor het eerst naar het rekenniveau heeft gekeken. Openbare laadpalen voor elektrische auto's moeten tussen 4 uur s middags en 9 uur s avonds worden uitgezet. Dat vindt netbeheerder Stedin. Omdat steeds meer mensen elektrisch rijden, koken of een warmtepomp hebben... is er een stroompiek die het stroomnet niet aan zou kunnen. Zeker 700 scholen die recht hebben op gratis maaltijden maken hier geen gebruik van. Dat zeggen onder meer het ministerie van Onderwijs en het Rode Kruis. Ze roepen scholen op om zich alsnog aan te melden. Het weer in het oosten bewolkt, op andere plekken is het helder. De zon die schijnt geregeld vandaag bij een graad of 8.